Eerder zinspeelde Parijs erop dat de actie al voor de top zou kunnen beginnen. De topconferentie wordt bijgewoond door westerse regeringsleiders en vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga. Ook premier Rutte is erbij in Parijs. Er wordt onder meer gesproken over de handhaving van een vliegverbod boven Libië. Het bericht over een bijzondere reddingsactie in Japan blijkt niet te kloppen. Het persbureau Kyodo had gemeld dat een man acht dagen na de aardbeving levend onder het puin vandaan was gehaald. Maar het blijkt een misverstand. De man verbleef na de ramp in een opvangcentrum en was teruggegaan naar de plek waar zijn huis stond. Daar is hij zwaar onderkoeld door reddingswerkers gevonden en naar een ziekenhuis gebracht. Het verhaal over de reddingsactie haalde vannacht de wereldpers. Het officiële dodental in Japan staat op ruim 7100. Er worden nog meer dan 10.000 mensen vermist. De meeste slachtoffers vielen door de tsunami die door de aardbeving werd veroorzaakt. De golven van de tsunami waren tot 23 meter hoog, hebben Japanse onderzoekers berekend. Tot nu toe werd uitgegaan van ongeveer de helft. In Egypte wordt vandaag gestemd over aanpassing van de grondwet. Het referendum is bedoeld om vrije en eerlijke verkiezingen in september mogelijk te maken... na het vertrek van president Mubarak vorige maand. Zo'n 45 miljoen Egyptenaren mogen hun stem uitbrengen. Als ze het voorstel aannemen, wordt de zittingstermijn van de president beperkt en mogen meer mensen dan voorheen zich kandidaat stellen. Toch zijn veel Egyptenaren kritisch over de aanpassing.